uur. de Wakili met het NOS-journaal. Het aantal meldingen over ongewenst doorgestuurde naaktfoto's... is de afgelopen jaren explosief gestegen. Slachtoffers zoeken vaak uit schaamte geen hulp. In een poging de schaamte bij slachtoffers te doorbreken... start Slachtofferhulp Nederland vandaag een campagne. Daarin worden jongeren erop gewezen dat ze er niet alleen voor staan... Hoe vaak het precies gebeurt dat er ongewenst naaktbeelden van jongeren worden verspreid, is onduidelijk. Lang niet alle gedupeerden melden zich bij hulpinstanties. President Biden zegt dat het besluit van de OPEC-landen om de olieproductie terug te schroeven... consequenties zal hebben voor de betrekkingen tussen Saoedi-Arabië en de VS. Afgelopen tijd voerde Washington een lobby tegen het verminderen van de productie... ook omdat dit Rusland in de kaart speelt. Door de olieproductie te verminderen stijgt de prijs, wat financieel gunstig is voor Rusland. De OPEC-landen negeerden de Amerikaanse lobby. Biden wilde in gesprek met CNN niet zeggen wat voor consequenties dat heeft voor de Saoediërs. In Venezuela is het dodental door overstromingen en aardverschuivingen opgelopen tot 43. President Maduro vreest dat het aantal dodelijke slachtoffers zo'n 100 is. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zal inmiddels wel weer elektriciteit zijn, maar nog geen schoon water. Bij de pogingen om mensen te redden en lichamen te bergen... zijn enkele duizenden mensen ingezet, onder wie militairen. VVD-staatssecretaris van Asielzaken Erik van den Burg werkt aan een wet... waarmee hij gemeentes die weigeren asielzoekers op te vangen daartoe kan dwingen. Maar dat stuit op verzet van de VVD-fractie, zo melden ingewijden aan Nieuwsuur. De liberalen willen dat de wet slechts een tijdelijk karakter krijgt... en niet permanent, zoals nu in het voorstel staat. En er zal volgens de VVD een maximum moeten worden opgenomen per gemeente... zodat, zodat het aantal asielzoekers dat een gemeente gedwongen op moet nemen beperkt blijft. Het weer. Vandaag start de dag fris met mistbanken. Nadat deze zijn opgelost is het vaak zonnig en wordt het maximaal 17 graden.